Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Een deel van de A2 bij Utrecht is dit weekend weer dicht door werkzaamheden. En dat leidt tot files en opstoppingen, vooral nu er veel vakantiegangers terugkomen. Verslaggever Hendrik Willem Hofs nam een kijkje in Nieuwegein. Wat je ziet is dat op de routes door Nieuwegein het wel druk is, maar het staat niet vast op dit moment. Mensen hebben het advies gekregen om hier niet de weg op te gaan, om de A2 te mijden, om bijvoorbeeld thuis te gaan werken. Nou ja, die maatregelen lijken op dit moment effecten hebben. Maar we weten natuurlijk niet hoe het tijdens de avondspits gaat verlopen. Hierna is de A2 nog twee weekenden afgesloten, maar dan pas vanaf vrijdagavond 9 uur. Het kindje van één dat twee weken geleden in Rotterdam uit een raam viel is overleden. Volgens de politie was het een tragisch ongeval toen het kind van de vierde verdieping naar beneden viel. Hoe dat ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. De storing in de systemen van Defensie van afgelopen woensdag is ontstaan in Utrecht. Volgens Volle de Money zit daar een kazerne waar het misging. Bij een commandocentrum daar zouden al langer problemen zijn geweest. Door de storing konden hulpdiensten een tijd lang moeilijk met elkaar communiceren... en lag het vliegverkeer op Eindhoven Airport plat. En in Groot-Brittannië hebben ze de afgelopen tijd hard gewerkt aan plannen... voor als de beroemdste kat van het land doodgaat. Het gaat om Larry the Cat. Die wandelt door het huis van de Britse premier... en is vaak op tv te zien, bijvoorbeeld bij een persconferentie... Larry is inmiddels 17 jaar en gaat langzaam richting het einde van zijn leven. Mocht het zover zijn, dan ligt er nu een draaiboek klaar, zegt correspondent Lia van Beckhoven in het IT-systeem van Downing Street staan er allemaal foto's die als een uitgezocht de beste foto's van Larry staan klaar om naar alle persagentschappen eh, te worden gestuurd. Er is ook een bericht, er is een bio, alle gegevens, hè, zoals bij iedere andere politieke ster. Larry heeft als bijnaam hoofdmuizenvanger en pakt ook nog wel eens een duif. Oud-premier David Cameron haalde hem ooit uit het dierenasiel. Na Cameron maakte Larry de Cat nog vijf premiers mee. Krijg je nog het weer? In het zuiden en oosten trekken er wolken over en kan er vandaag een buitje vallen. In de rest van het land is het droog en meer zon.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 Kost je 20 minuten extra. Aan de andere kant op tussen Brezandijk en Den Oever is het op onthoud een half uur. Daardoor loopt het weer vast op de N99 vanuit Den Helder bij Hippolytushoef. Dan op eh, de A10, de A10 West richting de A10 Zuid tussen Sloterdijk en Knopend Amstel.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 I'll be right by your side, come hell water high, down any road you choose to run. family. We best keep this to ourselves and not tell any members of our inner posse. I wish I could tell the world, cause you're such a pretty thing when you're done up properly.